Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het zomerreces voor een ingelast debat over Afghanistan. Het debat gaat over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt recht hebben op asiel. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... veroveren de Taliban in hoog tempo belangrijke steden. De vrees is dat de Taliban hard zullen afrekenen met Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt. De moslim-extremisten beschouwen deze landgenoten als landverraders. In Rotterdam is afgelopen avond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond half elf meldingen binnenkwamen... dat er schoten waren gehoord in de wijk Feyenoord. Niemand raakte gewond, wel sneuvelde een ruit van een woning. Wie er heeft geschoten waarom is onbekend. De beschieting in Rotterdam is de zoveelste in een paar weken tijd. Dat leidt tot bezorgdheid onder bewoners. Maar volgens de politie is er geen verband tussen de incidenten... en wordt er niet meer geschoten dan in andere jaren. De drie Kamerleden die zijn beëdigd als staatssecretaris... kunnen ook gewoon Kamerlid blijven. Dat zegt demissionair premier Rutte na kritiek van de PVV en SP. Volgens de grondwet mag een Kamerlid niet tegelijk ook staatssecretaris of minister zijn... behalve in een demissionair kabinet. Dat is het geval bij deze twee VVD'ers en één D66'er... Twee hoogleraren zeiden deze week dat die uitzondering alleen van toepassing is op benoemingen voor verkiezingen. Maar Rutte spreekt dat tegen. De vooraanstaande Rembrandtdeskundige Ernst van de Wetering is overleden. In musea over de hele wereld bepaalde hij of werken die aan de schilder uit de 17e eeuw werden toegeschreven daadwerkelijk van hem waren. Ook was hij hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ernst van de Wetering was 83 jaar. Het weer, het koelt af naar graad of 14 vannacht. Komende dag zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui, verder droog.